Want het kan hartstikke glad worden omdat het gaat regenen. Dat betekent dat die op bevroren grond terechtkomt, legt weervrouw Willemijn Hubert uit. En dan krijg je een soort van ijzelsituatie. Spekglad, heel verraderlijk, slecht zichtbaar ook. Dus echt een, een periode van een aantal uur waar de weggebruiker eh, heel erg oplettend moet gaan zijn. De gladheid begint in Zeeland en trekt vanuit daar door naar Groningen. Een huis in Den Bosch is beschoten. Er is verder nog weinig over bekend. De politie heeft kogelgaten in de ramen gevonden en doet onderzoek. Niemand is gewond. Eerder dit weekend was er ook al een schietpartij in Den Bosch. Daarbij raakte een man gewond. De politie heeft een vrouw opgepakt. In Zoetermeer zijn gisteravond en vanochtend agenten geschopt en geslagen. De politie wilde iemand oppakken, maar drie anderen probeerden dat te voorkomen. Een vrouw van 20 sloeg toen een van de agenten op zijn kaak. Zij werd daarna ook opgepakt. Een paar uur later schopte een man een agent nadat hij uit een kroeg was gegooid. Iemand anders sloeg een collega van de agent op zijn neus. De twee mannen zijn opgepakt. En er is weer nieuws over Megxit. there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's agendas. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. Prins Harry en zijn vrouw Meghan willen dat er na de release van hun Netflix-documentaire een spoedoverleg komt met de belangrijkste leden van de Britse koninklijke familie. Ze hopen op een excuses nog voordat koning Charles in mei gekroond wordt, schrijft de Sunday Times. Harry en Meghan namen twee jaar geleden afstand van het Britse koningshuis omdat ze hun leven weer in eigen handen willen hebben. Het weer nog. Vanavond kans op regen. Vannacht loopt de temperatuur op. Morgen een natte dag en een stuk warmer dan vandaag.